Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie kon de gijzelingsactie in café Petticoat in Ede live volgen via camera's in het café... bevestigt burgemeester Verhulst van Ede na berichtgeving in De Telegraaf. Volgens die krant kon de politie meekijken via de mobiele telefoon van een van de eigenaren van het café. Die was kort voor de gijzelingsactie naar buiten gegaan. De krant schrijft dat de politie door de livebeelden een uitstekende informatiepositie had... en dat het mogelijk invloed heeft gehad op de goede afloop. De vier gegijzelden kwamen rond het middaguur ongedeerd vrij. In Frankrijk heeft de politie in 10 dagen ruim 1700 mensen aangehouden... bij een landelijke operatie tegen drugscriminelen. Minister Darmanin van Binnenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt. Franse media noemden de campagne recent nog weinig effectief. Het doel van de operatie is om zo'n 4000 plekken op te doeken waar drugs worden verkocht. De autoriteiten zeggen dat tot nu toe 2,4 miljoen euro aan contanten en 150 kilo drugs in beslag zijn genomen. De zomertijd gaat komende nacht weer in. Om twee uur wordt de klok een uur vooruitgezet. Het idee achter de zomertijd is dat het s'avonds een uur langer licht is. Dat betekent ook dat het ochtends later licht wordt. De zomertijd eindigt op zondag 27 oktober. In de eredivisie is koploper PSV vanmiddag onderuit gegaan tegen NEC. De ploeg uit Nijmegen won met 3-1. PSV was tot vandaag 42 wedstrijden lang ongeslagen. Door de nederlaag van PSV kan Feyenoord morgen het gat met PSV verkleinen tot 7 punten. De andere wedstrijden van vanavond, Go Ahead Eagles Excelsior werd 3-0, RKC Herenveen 1-1 en Sparta tegen Fortuna 4-0. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden.